Net als de honkbalwedstrijd Nederland-Taiwan in de Haarlemse Honkbalweek. Het noodweer hangt nu boven Zeeland en trekt vanavond naar het noordoosten van het land. Twee voormalige medewerkers van de AIVD zijn vrijgesproken van het lekken van staatsgeheimen naar de Telegraaf. Volgens de rechter is het bewijs tegen hen onrechtmatig verkregen, omdat het OM geen journalist had mogen afluisteren. De Telegraaf kwam vorig jaar met een artikel over de rol van de inlichtingendienst in de aanloop naar de inval in Irak. Uit observaties en telefoontaps bleek dat de journalist contact had met de twee voormalige AIVD-medewerkers. Voor het eerst is een Duitse bankier veroordeeld voor zijn rol in de financiële crisis. Het is een oud-topman van de zakenbank IKB, die drie jaar geleden bijna failliet ging. Volgens de rechter heeft de IKB-topman de financiële situatie van de bank willens en wetens mooier voorgesteld dan die was. Hij kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 100.000 euro. 12.500 studenten kunnen dit jaar niet hun favoriete studie gaan volgen... doordat ze bij een loting buiten de boot vallen. Dat is meer dan ooit tevoren. Tegenwoordig wordt niet alleen gelood bij geneeskunde, maar ook bij psychologie, rechten en bedrijfskunde. Bovendien stijgt het aantal studenten, waardoor de lotingskansen kleiner worden. De 12.500 afvallers moeten nu een andere studie kiezen. Uit dierenpark Emmen zijn deze, deze week twee pinguïns ontsnapt. Eentje ging er begin deze week vandoor en werd bijna een halve kilometer verderop teruggevonden in iemands achtertuin. De politie bracht het dier in de kofferbak terug naar de dierentuin. Gisteren ontdekten verzorgers van dierenpark Emmen een tweede uitbraak. Die pinguïn werd door het personeel in de buurt teruggevonden. Het weer vanuit het zuidwesten trekken stevige onweersbuien over het land... met kans op hagel, zware windstoten en wateroverlast. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op een bui en ongeveer 23 graden.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 Elke morgen Koude muren, koude muren. lege flessen, lege flessen op de gang. Lange tanden, watermuren, watermuren. Weinig zon, weinig zon en veel behang. Voor Vooralsnog. Stel dat ik er wel en jij er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo. when you van ZFM. Via de kabel op 104.5.